Clemens Peters met het NOS Journaal. De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding psychologie ook in het Engels aanbieden. Dat is niet in strijd met de wet, zo heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Die vindt dat Nederlandse studenten last hebben van de verengelsing van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs zou erdoor achteruit gaan. Ook zouden Nederlandse studenten bij de toelating meer concurrentie krijgen van buitenlandse studenten. Maar volgens de rechter hebben de universiteiten goed duidelijk gemaakt waarom zij de bacheloropleiding psychologie ook in het Engels aanbieden. Het kabinet gaat meer gemeenten betrekken bij de wietproef. Daarbij wordt het telen van wiet gedoogd in zes tot tien gemeenten. Onlangs adviseerde een commissie die het experiment heeft onderzocht... om de proef uit te breiden naar meer gemeenten. De coalitie zou dat nu ook willen doen. Volgens bronnen blijft de proef in 10 gemeenten... maar komt er een soort controlegroep van meer gemeenten bij. Een huisarts in Velserbroek wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen de man van 62 is door zes mensen aangifte gedaan. Onder de mogelijke slachtoffers is een meisje van 11. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan NH Nieuws dat de ouders aangifte hebben gedaan. Hij zou de patiënten onnodig hebben aangeraakt en ze moesten zich uitkleiden terwijl dat niet nodig was. Een hittegolf in Oost-Canada heeft inmiddels aan 33 mensen het leven gekost. De autoriteiten denken dat het dodental nog verder oploopt. De hittegolf begon een week geleden. Temperaturen bereikten recordhoogte van 35 graden. En vanwege de hoge luchtvochtigheid was de gevoelstemperatuur 43 graden. Voor vandaag worden er in Oost-Canada lagere temperaturen verwacht. Het weer. Het is vrij zonnig, met vooral in het binnenland stapelwolken. In de rest van de middag verandert daar weinig in. Het blijft droog en het is 18 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Morgen is het wisselend bewolkt met opnieuw vooral landinwaarts stapelwolken.